12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In de stad Groningen is vannacht een containerschip tegen een brug aangevaren. Het schip zat urenlang klem onder de brug over het Van kanaal. Vanochtend rond half negen is het schip weggehaald bij de brug. Het scheepvaartverkeer is hervat en ook de bussen rijden weer. Door de aanvaring verschoven de containers en is de stuurhut door een container geramd. De politie heeft vannacht in Scheveningen 13 mensen bekeurd... die lagen te slapen op het strand of op het terras van een strandtent. Ook binnen in een strandtent werd een aantal slapers betrapt. Ze moeten allemaal 140 euro boete betalen. Slapen op het strand of bij een strandtent is verboden. Toch komt het volgens een horecamedewerker geregeld voor. Maar gebeurt het vaak zonder dat het wordt opgemerkt. De stichting Zwerfjongeren vindt dat het kabinet meer aandacht moet besteden aan Nederlandse spookjongeren. Dat zijn jongeren tussen de 18 en 27 jaar die onvindbaar zijn voor de overheid. Ze staan in geen enkele gemeente meer ingeschreven, vaak omdat ze schulden hebben, een crimineel verleden of ruzie met hun ouders. Waarschijnlijk zijn het zo'n 10.000 jongeren die steeds van adres naar adres verhuizen of dakloos zijn. Een schoolfeest in Starnberg in Beieren is gisteravond uit de hand gelopen. Een groep van zeker 50 scholieren bestormde een politiebureau... waar even daarvoor een dronken klasgenoot naartoe was gebracht. De 15-jarige jongen had zich misdragen op het feest. Niet lang daarna, nadat de jongen werd opgesloten... probeerde een agressieve groep jongeren het politiebureau binnen te dringen... om de jongen te bevrijden. Er werden flessen tegen het bureau gegooid en er sneuvelde een raam. De politie had 70 man nodig om de gemoederen te bedaren. Drie jongeren werden aangehouden. Vandaag wordt het weer erg warm met veel zon. Ook al is er wat meer bewolking dan in de afgelopen dagen. In het weekend wordt het minder heet. Vanaf morgen vroeg zijn veel buien mogelijk... die gepaard kunnen gaan met onweer. Na het weekend trekken de buien grotendeels weg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer goed doorrijden.